Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Over de man die is opgepakt voor het doodsteken van een elfjarig meisje in Nieuwegein vanmiddag... zijn eerder meldingen gedaan vanwege verward gedrag. Dat zeggen buurtbewoners. De politie gaat het onderzoeken. Het is niet duidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. Het meisje woonde in de wijk. De verdachte woont volgens de politie ook in Nieuwegein. Volgens de politie is de impact van het dodelijke steekincident op de wijk enorm. Buurtbewoners en familie van het slachtoffer zijn opgevangen op een politiebureau. En ook is slachtofferhulp aanwezig in de buurt. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op terreurbeweging IS in het noorden van Somalië. Het Pentagon zegt dat er meerdere IS-strijders zijn gedood. Het is niet bekend of er ook burgerslachtoffers zijn gevallen. De Somalische autoriteiten waren van tevoren ingelicht over de aanvallen. President Mohammed zegt dat de operatie een bewijs is van het gezamenlijke doel om terrorisme te bestrijden. De wet banenafspraak heeft maar gedeeltelijk geleid tot een inclusievere arbeidsmarkt, zeggen deskundigen. In tien jaar tijd moesten 125.000 banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. De teller staat nu op 88.000. Voor veel werkgevers is de regeling te complex. En onder werknemers zijn ook de ervaringen wisselend. De Wereldwijde Wielerbond UCI heeft het gebruik van koolmonoxide verboden. Sommige wielrenners zouden het herhaaldelijk inhaleren om hun prestaties te verbeteren. Tijdens de Tour de France van vorig jaar kwam het inhalatiemiddel op de radar... toen het bij topploegen als Visma Leasebike en UAE Emirates werd gebruikt. De UCI waarschuwt dat het inhaleren van koolmonoxide kan leiden... tot onder meer ademhalingsproblemen en hartritmestoornissen. Het middel mag alleen nog onder begeleiding van een arts worden gebruikt. Het weer. In het hele land gaat het vannacht licht vriezen. In het noorden kan mist of nevel ontstaan... Morgen lokaal eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en het wordt ongeveer 4 graden.